Gert met De kosten voor de opvang van vluchtelingen komen dit jaar mogelijk uit op 1 miljard euro, zegt minister Dijsselbloem. Volgens de minister brengt de opvang van de asielzoekers grote kosten met zich mee. Extra bezuinigingen zijn volgens Dijsselbloem niet nodig. In de begroting van volgend jaar houdt het kabinet al rekening met een bedrag van 1 miljard euro voor de opvang. Voor de rechtbank in Barcelona demonstreren 400 burgemeesters en organisaties die voor een onafhankelijk Catalonië zijn. Ze betuigen steun aan de Catalaanse regio Mas, die vorig jaar een referendum liet houden over de vraag of Catalonië onafhankelijk moet worden. Het Spaanse constitutionele hof had het referendum verboden en Mas moet zich daar vandaag voor verantwoorden. De daling van het aantal werklozen stokt. In september waren er 607.000 mensen in Nederland werkloos. Dat betekent dat 6,8% van de beroepsbevolking werkloos thuis zit. Dat is hetzelfde percentage als in juli en augustus, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn wel meer banen, maar niet genoeg om het groeiend aantal werkzoekenden op te vangen. Bondskanselier Merkel heeft in de Bondsdag opnieuw benadrukt dat er geen grotere Europese uitdaging is dan de vluchtelingencrisis. Een sleutelrol ziet ze voor Turkije. De meeste vluchtelingen komen daar Europa binnen, zegt Merkel. Als we de stroom willen indammen, zullen we Turkije moeten helpen. Zondag gaat Merkel er op bezoek. De Audi, die gisteravond bij een gewapende overval in Amsterdam werd gestolen, is uitgebrand teruggevonden. De sportauto met een waarde van 500.000 euro was buitgemaakt bij een tankstation en werd gebruikt voor filmopnames. Twee overvallers dwongen de eigenaar uit te stappen en ze losten daarbij ook schoten. De staking in het openbaar vervoer in Amsterdam en Utrecht heeft niet geleid tot grote problemen op de stations. De FNV staakte vanochtend uit protest tegen het loonakkoord voor ambtenaren. Tussen vijf en half negen reden in Amsterdam en Utrecht geen stadsbussen, trams en metro's. Het weer vanuit het oosten in de loop van de middag op steeds meer plaatsen regen.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 Johnny en de Hurricanes en daarna Blondie... En nog heel veel moois het eerste uur. Veel plezier! Single was dit van Blandy. Eh, Blondie. En dat was natuurlijk Denise uit 1978. we begonnen uit eh, met een nummer uit 1959. Een instrumentale eh, van Johnny and the Hurricanes, Red River Rock. En dan gaan we door naar 1985, naar de Commodores. Een van hun persoonlijke mening, een van hun beste nummers, de Night Shift. I Know You're Not Alone on the Night Shift. Dat waren de Commodores uit 1985. We zijn alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 15 oktober 1965. Er waren drie nieuwe binnenkomers. Maar we draaien er vier, want de hoogste nieuwe binnenkomer... had een A- en een B-kant en die waren allebei even goed. Je hoort zo meteen wie dat zijn. De nieuwste, de laatste nieuwe kwam binnen op 31. Een eigen compositie van Chris Andrews. Hier is Yesterday Man. yesterday, man. Come on, friends, that's why. dat geworden voor eh, Chris Andrews. Eh, Yesterday Man, nieuw op 31. En op 29 stonden The Fortunes nieuw met hun tweede, nieuwe hit, tweede grote hit. De eerste was You've Got Your Troubles. En de tweede, Here It Comes Again, nieuw op 29. I see that girl go walking. The Fortunes met Here It Comes Again. Hun tweede grote hit, nieuw op 29. Eh, nieuw op 22, de allerhoogste nieuwe deze week, komt van de Yardbirds... met een dubbele A-kant, Evil Hearted You en Still I'm Sad. En de hoogste is altijd... De klapper van de week. Hier zijn de Yardbirds. spring. to please. 22 een dubbele A-kant voor de Yardbirds... Evil Hearted You en Still I'm Sad. Nieuw op 22. Dan gaan we nu luisteren naar een compositie van Ernie Maresca. En over 10 minuten gaan we dan luisteren naar Ernie Maresca zelf. Maar hij schreef dus ook muziek en dat deed hij dit, in dit geval voor Dion uit 1962. Hier is The Wanderer. just goes on geschreven door Ernie Maresca. En Ernie, die horen we dan zometeen zelf als zanger. Ook weer met een eigen compositie. Maar eerst gaan we even luisteren naar Nat King Cole. Eh, zo'n beetje de oudste van deze uitzending. 1955 eh, zou zomaar kunnen. Het is uh, A Blossom Fell. A blossom fell from off a tree It settles softly on the lips you turn to me The gypsies say, and I know why A falling blossom only touches lips that lie A blossom fell, and very soon I saw you kissing someone new beneath the moon. I thought you loved me. You said you loved me. We planned together to dream forever. The dream has ended, for true love died the night the blossom fell and touch two lips that lied. a blossom fell and very soon I saw you kissing someone new beneath the moon I thought you loved me you said you loved me we planned together to dream forever the dream has ended For true love died the night a blossom fell and touched two lips that lied Klein beetje voorbarig was ik wel. 1955 is natuurlijk al een tijd geleden, maar niet de oudste van dit programma, want die komt uit 1951. Blijf even luisteren, hoor je vanzelf welke dat is. We zijn toe aan de tip van Willem. En dat is een nummer van de LP van Neil Young, Comes a Time. Het is geen Neil Young original. Het werd geschreven in 1963 door eh, Ian Sim, En ehm, het is ook niet de enige versie van dit nummer, Four Strong Winds. Zo heeft eh, Judy Collins het opgenomen. The Seekers, Bob Dylan, Marian Faithful, The Searchers... John Denver en nog heel veel, al Johnny Cash en nog heel veel anderen. Maar wij draaien dan de uitvoering van Neil Young, want dat is de tip van Willem van de LP van eh, Neil Young. Comes the time, here is Four Strong Winds. Think I'll go weather's good there in the fall. I got some friends that I could go to work in for. Still, I wish you'd change your mind if I I don't change. I'm what made. If the good times are all gone, then I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. If I get there. me if I send you down the fair. But by schitterende tip van Willem was dit Four Strong Winds van Neil Young. En nog even wat rechtzetten. De componist was niet Ian Sim, maar Ian Tyson. Weten we dat ook weer. Eh, ik had namelijk eh, van de week ook nog eh, een soort multiple choice van Willem gekregen. Deze of een andere. die andere komt volgende week. Ik had maar gekozen voor deze eerst. Heel erg mooi. Four Strong Winds. Dankjewel Willem. we gaan even luisteren naar Ernie Maresca. We hadden net een compositie van hem gezongen door Dion. En nu zingt hij zijn eigen compositie. Shout, shout, knock yourself out. zijn Walking and Whistling Blues. Als je al niet geweten had hoe het nummer heette, dan kon je het zo wel verzinnen eigenlijk. Maar dit was de, eh, de oudste bijdrage van eh, dit programma. 1951, 64 jaar oud. Les Paul en Mary Ford, maar dan een beetje zonder Mary. Walking and Whistling Blues. Here is the credence. warm uit 1970 en twee weken nummer 1... The Creedence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain. Gaan we nu een track draaien uit de film... Eh, uit de soundtrack van de film The Jewel of the Nile... met Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito in de hoofdrollen. Het nummer is When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. En de zanger Billy Ocean, vijf weken nummer 1. When the going gets tough, the tough get going, going. Tough, The Tough Get Going. Dat was Billy Ocean. En dat was eh, uit 1986. Uit 1968 hebben wij hier een top 100 hit. En die komt van The Shoes. Don't You Cry For A Girl. even gekeken op mijn lijst, maar eh, dit zijn ook meteen eh, de enige Nederlandse vertegenwoordigers in uh, Matchbox van deze week. En dat is natuurlijk wel een beetje erg weinig. Dus de komende weken gaan we wat meer pop uit Nederland draaien. Oké, okay. Kogi Grant, The Wayward Wind, die kennen we natuurlijk allemaal van Frank Ifield. Maar dit is de uitvoering uit 1956. En Frank had hem in het begin van de jaren 60. Eerlijk is eerlijk. Kogi Grant. shack by a railroad track. He spent his younger days, and I guess the sound of the outward bound made him a slave to his wandering ways. And the wayward wind is a restless wind. crystal Wayward Wind uit 1956. Eh, Jawel. We gaan voor de laatste vocalen voor, eh, van het eh, eerste uur gaan we naar 1985. Tears for Fears met een eigen compositie. En dat is Shout.